Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De BBB, de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas... kan nog een slagroomtaart inslaan. De partij is ook in de provincie Utrecht de grootste geworden. Dat snappen deze Utrechters wel. Ja, ik, ik, ik vind die boeren moeten blijven. Ja, dat, Voor alles. dat is nu juist. En, eh, die boeren van, eh, ja, het is hier een beetje een dorp. En uh, zou eh, wel, leuk vinden als het, dat het een beetje warm maakt. Maar je moet wel rekening mee houden dat er veel op de WB gestemd is als proteststemmen tegen de regering. BBB ging in Utrecht nek aan nek met GroenLinks... en de uitslag van Venendaal moest de doorslag geven. Nu blijkt de partij daar ongeveer 3000 stemmen meer te hebben gekregen dan GroenLinks... en daarmee is BBB in alle provincies de grootste. Het is vandaag de allerlaatste dag dat je langs de GGD kan om een wattenstaaf diep in je neus te krijgen. Na vandaag stoppen de GGD-locaties met het testen op corona. Volgens zorgminister Kuipers hebben al die testraten geen zin meer en kan de boel na bijna drie jaar op slot. En TikTokken is er niet meer bij voor een hoop politici in Nieuw-Zeeland. Het land verbiedt de app op de werktelefoons van parlementariërs. Andere landen hebben ook al maatregelen genomen... omdat ze bang zijn dat gegevens in handen komen van de Chinese overheid. En blije koppies bij AZ. De club uit Alkmaar won gisteren met 2-1 van Lazio Roma... en daarmee staat de ploeg in de kwartfinale van de Conference League... Trainer Pascal Jansen zat met een tevreden gezicht op de bank. Ik moet mijn jongens een groot compliment maken. Want we hebben ook vanavond weer gezien dat je bij een, eh, een terugslag uh, stoïcijns moet blijven. Eh, je aan het plan moet houden. Omdat we kwaliteit voldoende hebben. En vandaag in staat waren om ook nog eens het verschil te maken. Wat in eh, Italië wat minder aan de orde is geweest... maar op beslissende momenten wel goed eh, heeft uitgepakt in Rome. Ook voor Feyenoord is het Europese voetbalavontuur nog niet voorbij. De Rotterdammers wonnen gisteravond thuis met 7-1 van Shakhtar Donetsk... en zitten bij de laatste acht van de Europa League. Het weer nog. Vanochtend nog behoorlijk wat zon. Later zijn er vanuit het zuiden wel steeds meer wolken.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 En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Noordscharwoude en industrieterrein Zandhorst is de verdraging een kwartier. Verder rijden er tussen Amsterdam Centraal en Haarlem geen treinen maar bussen door een aanrijding en dat gaat nog een uur duren.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 De baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb met hem praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. could I say? It all seemed to make sense You're taking away everything And I can't strong Ik ging achter geld aan en raakte verstikt erin Bleef van links naar rechts gaan, nu zit ik er middenin Nu zit ik En ik maar denken dat jij anders was Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad Al die cash op mij, dat komt al lang van pas Als ik kijk naar de tijd is het echt gevlogen Je hebt het high, ik ben net daar boven. Zij zegt hi, ik ben weggelopen. Zo van nij hij verpest gelomen. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag ik gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die apps is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas, stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was besloten dat het over was Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien Maar je hebt hem ermee En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou Maar die dingen laat ik ook niet zien Ben je doof misschien, nu zijn de dagen lang Maar de nachten kort en stiekem op jezelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten, want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwacht. maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring.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 Daar ging de BBB nek aan nek met GroenLinks, maar de uitslag in Veenendaal geeft de doorslag. Het aantal varkens in Nederland is vorig jaar met 1,6 afgenomen. Het zijn er nu 11,3 miljoen, meldt het CBS. Het aantal koeien in Nederland is vorig jaar wel iets gestegen. Amerikaanse banken hebben een noodlijdende concurrent gered. Het gaat om de First Republic Bank, die met steun van 11 andere banken overeind is gehouden. Die trokken daar 30 miljard dollar voor uit. Het weer. Vanochtend geregeld zon, in de middag meer bewolking en vooral in het westen kans op een bui.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 And they need to take it up with me after the show. Because these chicks don't even know the name of my band. But they're all on me like they wanna hold hands. Cause once I blow, they know that I'll be the man.